Een man uit De Lier die was aangehouden voor M. De drie andere verdachten in de zaak blijven nog wel vastzitten. Dat zijn een Hagenaar van 34 en zijn vriendin en een Hilversummer. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont is in Duitsland op borgtocht vrijgelaten... in afwachting van een besluit over zijn overlevering aan Spanje. Hij moet 75.000 euro borg betalen en mag Duitsland niet verlaten. Als Duitsland Poetsenmond uitlevert kan Spanje hem alleen voor corruptie aanklagen en niet voor rebellie. De Duitse wet staat dat niet toe.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 En het is een eh, saxofonist. Dat gaan we dus allemaal eens even beleven. Nou, ik ben benieuwd. Ehm, meer informatie op peacefulradio.info. This is New Age recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.leela-music.com. Hi, I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick soloist, and I'm one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website at michaelkolwitz.com. Thanks for listening to Peaceful Radio. This is New Age recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi. My new album, Seventh Wave, on the Heart Dance Records label, may be heard here. Hi, this is Muses 9. Thank you for listening to Peaceful Radio.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 Daarnaast mag afgetapte informatie alleen met buitenlandse veiligheidsdiensten worden gedeeld... als die volgens de Nederlandse democratische normen werken. De voorstanders van een referendum over de donorwet hebben hun eerste succes binnen. Er zijn binnen de wettelijke termijn 10.000 handtekeningen verzameld. De volgende stap is het binnenhalen van 300.000 handtekeningen binnen zes weken na 3 mei. Mogelijk wordt deze actie doorkruist als de Eerste Kamer het raadgevend referendum afschaft... De Senaat beslist daar waarschijnlijk in juni over. Staatssecretaris Blokhuis wil dat alle speciale rookruimten in de horeca binnen twee jaar worden gesloten. Haagse bronnen melden dat aan de NOS. Blokhuis reageert hiermee op een gerechtelijke uitspraak van februari... waarin speciale rookruimten onwettig werden verklaard. Veel horecaondernemers hadden juist flink geïnvesteerd in een speciale rookruimte. Zij krijgen door Blokhuis voorstel twee jaar uitstel. Een man uit De Lier die was aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van een broer van kroongetuige Nabil B. is vrijgelaten.